Kees Groot met het NOS-journaal. De Turkse aanklager vraagt vrijspraak voor de Nederlandse journalist Frederike Geerdink. Via Twitter laat ze weten dat haar advocaat het met die eis eens is. Geerdink staat op dit moment voor de rechter nadat ze begin dit jaar werd aangeklaagd voor propaganda voor de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Geerdink schrijft regelmatig over de Koerdische zaak in Turkije. De uitspraak zou aanvankelijk vandaag al worden gedaan, maar is uitgesteld tot maandag. Shell neemt de Britse gasproducent BG Group over. Met de deal is 64 miljard euro gemoeid. Het gaat om een van de grootste overnames van dit jaar. BG Group is gespecialiseerd in de productie van LNG, vloeibaar aardgas. Shell investeert veel in LNG. Gas maakt inmiddels een groter deel van de omzet uit dan olie. In de olie- en gasindustrie is onder druk van de lage olieprijs veel aan het verschuiven... en bedrijven zoeken steeds meer samenwerking. In de Amerikaanse staat South Carolina hebben activisten betogingen aangekondigd na de dood van een zwarte man. De 50-jarige Walter Scott werd zaterdag door een blanke agent in de rug geschoten. Gisteren doken videobeelden op. De agent zegt dat Scott zijn taser had afgepakt en dat hij Scott neerschoot uit noodweer. De agent zit vast op verdenking van moord. Er worden in Nederland steeds meer asperges geteeld. De totale oppervlakte aan landbouwgrond voor de aspergeteelt is in 15 jaar tijd met bijna 60% toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De teelt groeit het hardst in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vorig jaar werd 1 vijfde van de in Nederland geproduceerde asperges uitgevoerd, vooral naar Duitsland en Frankrijk. Dat ging om ruim 3,8 miljoen kilo. Het weer, eerst kans op mist, later zon, maar in het noorden en oosten van het land bewolkt. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen in het noorden nog bewolking. Verder flinke opklaringen met zon en het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam bij Muiden-Oost, 4 kilometer. Na een ongeluk op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt De Hoek, 3 kilometer. De linkerrijstrook staat dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Watergraafsmeer en de afrit Rai, 3 kilometer. En op de ring tussen Haarlem en knooppunt De Nieuwe Meer, 5 kilometer.